En de bewoners van de Tilburgse weg die vrezen een inkijk in hun achtertuin. Er worden namelijk 22 woningen gebouwd. En daar kunnen ze mee leven, maar de nadelen wegen wel erg zwaar. En de hoogte van de huizen die bevalt ook niet in het nabijgelegen terrein. En Van Bezal wordt een mooie hoogwaardige wijk, zo werd er afgelopen donderdag gemeld. Maar de gemeente Goorlen die zegt dat de zeggenschap ver te zoeken is. Er zijn weinig huizen voor mensen met een krappe beurs. De gemeente is geërgerd over het gebrek van invloed op de nieuwe woonwijk woonwijk zou dan moeten komen op het voormalig terrein van textielfabriek van Bezouw. Ondanks de eerdere toezeggingen van het college mocht de raad pas haar zegje doen nu het plan op papier gereed is en de huizen al te koop staan. Tot zover het regionieuws. Helpt u kinderen met een handicap door deze moeilijke tijd? Steun dan het werk van het gehandicapte kind. Ga naar laatstespelen.nl of sms spelen naar 4004 en doneer een tientje. Ik ben Maxime. Ik ben Karlijn En je hoort ons elke zaterdag bij Het Maxime op de radio. Tussen 12 en 2. Met een nieuw thema elke week. Thema trivia. En we doen Carlijns headlines. Game nieuws. Wat we nog meer willen. Precies. <laughs> Dus eh, elke week kun je naar ons luisteren. Het Maxime op de radio. Staat uw naam nog steeds niet op deze plek?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 Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. weekend here. Het houdt niet op. <laughs> <laughs> Oh goede gozer, die, die Maarten. mijn eh, favoriete gans geweest. De Cardigans. De Cardigans in dit geval. En eh, alleen die titel al, hè. I need some fine wine and you, you need to be nicer. Eh, dat is echt een van de vrijdagavond-anthems is, in dit programma. moet ik hier een lijstje van maken met al die vrijdagavond-anthems die we vaak draaien. De Cardigans aan het begin van het derde en laatste, meteen nog het laatste uur ja, van... het houdt niet op, op deze 4 september 2020. Het is... Ja, inderdaad, het is, eh, het is weekend. Vanavond eh, neemt de bewolking geleidelijk toe en later vanavond stijgt in het noordwesten de kans op eh, ja, wat lichte regen. Komende nacht dan gaat het op steeds meer plaatsen enige tijd regenen. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee is de wind soms vrij krachtig. Temperatuur daalt in het binnenland naar 10 tot 12 graden en in het westen is het 12 tot 14 graden. Vandaag internationale dag van de seksuele gezondheid. Ja, en we hoeven natuurlijk niet te vertellen dat seks hartstikke leuk is. Maar er kleven ook risico's aan. Seksuele ziektes zijn een veel voorkomend probleem, maar lang niet iedereen durft daar even makkelijk over te praten. Nou, daarom heeft de World Association dus eh, voor Sexual Health 4 eh, september uitgeroepen tot de internationale dag van de seksuele gezondheid. Doe je je voordeel mee. Ja, iets totaal anders dan dat is namelijk het, eh, het perfecte toetje, maar het kan ook ja, als, gewoon als zoet tussendoortje. Eh, ja, sluit zich aan bij de snackhoek van de Heuvelstraat. Want tussen de Frietboutique en Brams Gourmet Frits vinden we pop-up pepernotenwinkel Peppernuts. <laughs> ja, we stappen naar eh, binnen op de eerste dag en proeven alvast wat smaken. Nou, hij komt, hij komt. Nou ja. Ehm, de pepernotenwinkel die is het dus al, maanden van tevoren. Nou, in de schappen staan eh, kruidnoten in allerlei smaken. We dachten van ruby chocolade? Ruby, ruby, ruby. Uh, limoncello, uh, appeltaart, crème brûlée, koffiesmaak, klassieke kruidnoten en zure matten. Gadverdamme! Kruidnoten die als zure matten smaken, dat wil, moet je toch ook niet willen? Eh, die laatste, eh, even kijken, ehm, heeft, ze, heeft eh, ja, die zelf ook nog niet geproefd. Dat zegt de werknemer lachend. nou ja, dus het is een proef op de som. nou ja, even kijken. In de winkel staan zo'n 30 smaken. En nou ja, alles mag geproefd worden. En nou ja, er staan ook potjes met eh, kruidnoten om eh, in te graaien. Maar je hoeft het enkel te vragen om andere smaken te proberen. En naast pepernoten vind je nog meer producten bij Peppernuts. Denk aan pindakaas, mini kruidnoten voor op brood en ingrediënten voor kruidenbitter. Ja, is natuurlijk eh, lachen voor een keer. Maar je zou, je zou er maar in staan. Hè? Je zou maar de werknemer zijn van de pepernoot. een heel dag in die lucht moeten hangen. Dat, dat is ook toch... Ja, dat moet je niet willen hoor. Lijkt mij dan. Uh, pepernoten en limonaden. Oh nee, het was pepernoten en appels hè, bij Bert en Early. Maar ik zeg limonade omdat het volgende liedje Lemonade heet. Nieuwe zin van Circa Waves en Elfie Templeman. Sign up for love, sign up for money. Sign up for all the things you think will make you funny. Oh, oh. Secure carnivores online. goodbye. Just sign the dotted line, it's easy if you try. Eh, steeds een van de allerbeste nummers gemaakt door een, eh, ja, een dames trio, eh, naar mijn mening. The Flirtations, Nothing But A Heartache. Wat een plaat, hè. Gewoon al uh, meteen bij dat begin heeft hij pakt hij hem gewoon pakt hij mij al. hè de ting, tik, ting. Daarvoor de Circa Waves en Elfie Templeman, de nieuwe single, die heet Lemonade. En daarvoor hadden we het dus over de pepernotenwinkel. En ja, je hoeft tegenwoordig maar het, het, het, woord ter mond te nemen, pepernoten. Of je... Ja, daar is hij al hoor. Daar, daar is hij. Hij komt. Ik zie hem al. Ik kijk naar buiten en ik zie hem al. De stoomboot. Nee, geintje natuurlijk. Niet de stoomboot. Maar de Nightboat to Cairo. zo kun je eenzaamheid natuurlijk ook beschrijven. Hè? Dat je zelf eh, een, zwembadmeisje bent en de rest van je vrienden die zwemt in de oceaan en die zien de wereld. Snowcoats uit Nederland en op een, eh, ja, een Engels platenlabel, dus dat is mooi. Poolgirl, daarvoor eh, Madness, zo nemen ze de telefoon ook op. Hey, Madness. En Nightboat to Cairo. Het is, het is tijd voor een vrolijk jodelmuziekje. Want ja, de vakantie mag dan hè, voor veel mensen wel voorbij zijn. Er is niks fijner dan een beetje in de vakantiesferen blijven hangen. Eh, of in de jodosfeer eh, in dit geval. Nou, gelukkig wordt er ook in het weekend van 4 tot en met 6 september weer genoeg georganiseerd in Tilburg. Of in Goorlen, of in Riel, of ergens anders daaromheen. De schaar op uit, geniet, maar ja, vergeet niet om de afstand te houden, hè. Ja, van je mede mensen, ja. Um, eens even kijken. Wat hebben we hier? Ja, de hele agenda weer vol. Ehm, laten we, ja, laat ik het weer opdelen in twee blokjes. Doe ik zo meteen zondag. Doe ik nou eerst even de zaterdag. Zaterdag 5 september. Wat is er morgen allemaal te doen? Ehm, nou, er is bijvoorbeeld het Zonnelicht Weekend bij het eh, Zonnelicht. Dat is een, uh, ja, een, een workshop. Begint meteen al om half tien ochtends. Dus je moet er vroeg bij zijn. er is ook een run en lunch bij eh, Waanzinnig en Lopers Company. Begint ook al om, eh, om 10 uur. Eh, dan ja, heb ik het net over gehad, het vorige uur volgens mij, Wagnerplein Ghost Classic. Nou, gewoon op het Wagenerplein inderdaad. Dat is gratis en voor niks. Hier van 10 tot 5, ja, lekker eten en wagens, wagens lauwen, hè. wagens loeren. er is ook een bierproeverij in het Kleincafé van Horen Zeggen. Van 4 tot 8 is dat. Er is ook een eh, weilanddiner bij Smeren en Te Gekke Etentjes. Er is een silent disco bij eh, Clubsmederij. Er is ook een eh, COVID-19 proof bierboerderij. Ehm, bij Café Zomerlust is dat. Vanaf 8 uur moet je wel vooraf reserveren. En er is ook een optreden van buren van de brandweer bij het reuzenrad in de Spoorlaan tussen 9 eh, en eh, kwart voor 10 eh, zou dat zijn. Dat zijn de tips voor de zaterdag. Zometeen krijg je de tips voor de zondag. Zondag is natuurlijk ook genoeg te doen. De rustdag. Nee, helemaal niet genoeg te doen. Ehm, even kijken, nog nou ja, iets meer dan een half uur op de klok. Wat betreft dit programma dan. niet dat de wereld dan vergaat of zo, maar wat betreft programma, dit programma nog iets meer dan een half uur. dus je kunt nog laten weten waar je zin in hebt. Doe je heel makkelijk 013 524 1344 of facebook.com slash mateloog. Stefan die gaat voor deze Foo Fighters. Hello, Oscar Lang and Get Out. Nieuwe muziek. Daarvoor we de Foo Fighters en Everlong. Dan krijg ik nog eh, de weekendtips van de zondag. Zondag is er ook genoeg te doen. Zondag 6 eh, september. Ehm, ook weer een, eh, een zonnelicht weekend bij het zonnelicht. Ook weer om half tien ochtends. Ehm, dan het, een livestream van het NK Street Skateboarden. Dat is bij de Hall of Fame. Duurt ja, bijna de hele dag. van kwart voor tien tot zeven uur. Eh, er is ook een, eh, een snuffelmarkt op het Koningsplein van 10 eh, tot half 5. Je kunt ook de Grand Prix, Grand Prix, van Italië kijken bij Miss Bien Chanternel. Chanternel. Ehm, dat is van 2 tot half 12. Is helemaal ook gratis. moet je wel ja, van tevoren reserveren. Of tenminste, dat wordt aangeraden. Ook is er muziek onder de boom. Bij De Vos en de Kraan slash het Bruin Café. Vanaf half drie. Verder is er ook eh, Radio Biscotti bij eh, Gin Viz. Dus van 4 tot 9. Eh, en dan ook nog de Dinner Next Door. Bij Café Philip is dat, de Dinner Next Door. En als laatst Le Jardin bij Club Smederij van 4 tot half 12. Dat is helemaal gratis. En als jij ook eh, binnenkort eh, ja, een, eh, een evenement, hoeft niet groot, per se groot te zijn, maar als jij binnenkort een, een evenement organiseert in nou, de regio Goorlen of Tilburg of Riel, dan mag je dat natuurlijk ook altijd laten weten. Dan kunnen we dat natuurlijk delen. Hè? 013 504 1344 of facebook.com slash Maartenlog. Ja, en na dit uh, lollig jodelmuziekje even wat eh, serieus. Want de nieuwe Public Enemy plaat, dat belooft een eh, knallend oldschool hip hopfeest feest te worden. Want wie doen daar allemaal op mee? Nou, Beastie Boys, Cypress Hill, Run DMC, Ice-T, Nas, DJ Premier en George Clinton doen allemaal mee op het nieuwe album van Public Enemy wat er aan gaat komen. Ze deelden de volle gastenlijst van het nieuwe album afgelopen week. Dit is een, een oudje natuurlijk van ze. Public, Public Enemy en Don't Believe the Hype. Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh the roll below the level, i I'm living low next to the base. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend. Guardian. I'm not a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the all. Cause some they never had this. Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used, abused without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't the start of my last jam. So here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. They'll book up the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle and not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. So claiming that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar, false media media. We don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you. Dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punks can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate. They drink Clorox, attack the black because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember, there's a need to get alarmed. Again, I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad. Plus, I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night. They know I'm living right, so here goes the mic psych. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo. If you can't swing this, learn the words. You might sing this, just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some deny it, defy it, I swing polos. Then they it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that to media is the wax, As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say, don't believe the hype. Yo, Chuck, they must be on the pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiending for static. I see their tape recorder and I grab it. No, you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen. I gotta ask him. Yo, Harry, you're a writer. Are we that tight? Don't believe the hype. what you all to do for me. Don't believe, don't, don't, don't believe the hype. Don't believe, don't, don't, don't believe the hype. I got flavor and all those things you know. Yeah, boy, part two bum rush the show. Yo, Grip, get the green. wait, the S1s will. Put the left in effect, and I still will. Rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What what I got to give? The media says this. Red, Yo, black, and green. That hype. They got to be you know what I mean? Pack. You know what I'm saying? Yo, the megas got them going up to see Captain Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant to understand the lyrics truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spun under them wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S ones are straighten it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, terminate X! Don't, don't believe, don't believe the Believe the Hype. Public Enemy en Don't Believe the Hype. Eh, ze komen dus eh, met een, eh, een, nieuwe plaat. En dat, ja, is een hele gastenlijst die, die meedoet op dat nieuwe album dat eraan gaat komen. nou, de Beastie Boys, dus Cypress Hill, Run DMC, Ice-T, Nas, DJ Premier en George Clinton doen ook allemaal mee op dat nieuwe album. Ehm... Even kijken, ja, laat ik dan nou ook. Dat is misschien wel leuk als ik dan ook een van die gasten eh, ga draaien die, eh, die meedoen. Run DMC, die heb je al gehoord. Ehm, dus even kijken, iets van. Uh, Beastie Boys is eigenlijk altijd wel goed, hè? Ehm, even kijken, eentje die je wat minder vaak hoort. Ehm, ik heb wel zin in Root Down. Volgens mij lang geleden ook dat ik die een keertje heb gedraaid. Ehm ja, dus bij deze. Beastie Boys en Root Down doen dus ook mee op de nieuwe album van eh, Public Enemy wat eraan gaat komen. Die doen we er gewoon even achteraan. Ehm, trouwens, vraag ik me nou af. Beastie Boys bestaan toch helemaal niet meer? Of wel? Nee, hè? zijn toch gestopt? Ja, zijn in 2012 gestopt. Dus het is wel eh, opvallend dat die eh, meedoen op dat nieuwe album van ze. Goed, Beastie Boys, Root Down. That's a record. R.E.M. en Root Down doen dus ook mee op uh, dat nieuwe album van eh, Public Enemy wat eraan gaat komen. Um, eens even kijken, ja, laten we maar even iets, eh, even, iets even iets rustigers. Ja, kijk, mooi. Start piano. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard, taken years ago, turned around backwards so the windshield shows every streetlight reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. sure all these people understand. It's not like years ago. The fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me naked. These things they go away, replaced by every day swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide forever drum not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. every street light a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet night. Dus waar mij wel eh, de mooiste die ze gemaakt hebben uit hun eh, grote repertoire. R.E.M. en eh, Night Swimming van uh, Automatic for the People. Even een rustmomentje in het programma. En nou ja, natuurlijk de laatste 10 minuten gaan we nog even volgas natuurlijk. Ehm, ik heb nog iets nieuws. Ehm, ja, het, is vorige maand uitgekomen. Ik hoorde het voor het eerst op mijn vakantie. En het is echt een plaat Het is ook behoorlijk psychedelisch. Het zit ook voor niks in de bandnaam. Psychedelic Porn Crumpets, zo heten ze. Ja, en het is, eh, het is echt een, een freak plaatje. Het is echt eh, nou, een DJ-favorite in dit geval. En eh, nou, hopelijk vind je het ook leuk. Dit is Mr. Prism. Opvallend liedje, raar liedje. Luister zelf maar. give a hoot about what you think. Weezer en Pork and Beans. En daarvoor ook nog eh, ja, de Psychedelic Porn Crumpets. Zo heten ze. En eh, Mr. Prism. Ehm, ja, even kijken. Nog eh, twee minuten. Dus ik ga meteen de volgende plaat in instarten. Het is vrijdagavond. Dus waar zit je met je hoofd? Hè? Waar ben je met je hoofd? Where's your head at? Basement Jacks. Spreek je graag woensdag bij een nieuwe Going Underground. En anders stop volgende week. Fijn weekend. Was het allemaal goed? Nee. Eh, was het allemaal fantastisch? Nee. Maar was het met liefde gemaakt? Was het met passie gemaakt? Is het met medewerkers gemaakt die er alles voor hebben gegeven? Nee.